Jobboot met het NOS-journaal. In haar woonplaats is Hella Haase overleden. Ze geldt als een van de grootste auteurs van na de Tweede Wereldoorlog. Veel van Haase's boeken gaan over de voormalige kolonie Nederlands-Indië... waar ze de eerste twintig jaar van haar leven doorbracht. Zo gaat haar debuutroman Oeroeg uit 1948 over de vriendschap tussen een Nederlandse en een Indische jongen. Ook haar meest succesvolle boek Heren van de Thee speelt in Nederlands-Indië. Verder schreef Haase veel historische romans. Behalve fictie schreef ze essays, toneel en autobiografische teksten. In de jaren 90 was ze een paar jaar juryvoorzitter van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Haase kreeg voor haar werk vrijwel alle grote prijzen. De kroon op haar werk was de prijs der Nederlandse letteren in 2004 voor haar complete oeuvre. Hella Haase was 93 jaar. De inflatie in de landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen naar 3%. In augustus stond de inflatie nog op 2,5% en deskundigen gingen uit van een verdere daling. Maar eergisteren maakte Duitsland al een hoger inflatiecijfer bekend. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10%. In Jemen is een leider van Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, gedood. De in Amerika geboren geestelijke kwam vermoedelijk om het leven bij een Amerikaanse raketaanval. Aflaki zou hebben meegewerkt aan de beraming van een aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit tijdens de kerst van 2009. In de Verenigde Staten wordt hij verdacht van het coördineren van verschillende pogingen tot aanslagen. Minister Donner wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Volgens Haagse bronnen praat het kabinet vandaag over het plan. Een fusie in het noorden van de Randstad moet de economie stimuleren. De provincies moeten de komende tijd zelf met voorstellen komen om de fusie uit te werken. De, dat het kabinet met voorstellen zou komen om het bestuur in de Randstad aan te passen stond al in het regeerakkoord. Maar wie precies met wie moet samengaan, dat stond er niet in. Het weer zonnig, temperatuur 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. En ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam voor Hoge Made 3 kilometer. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevaretsveen en Zoeterwoude 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De A12 Utrecht Den Haag voor Den Haag Malieveld 3.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 Give my life, give my life. time. Work, work, work, Sonora, work your body line. Work, work, work, Sonora, work it all the time. My girl name is Sonora. Tell your friends I adore her. When she dances so rudder, she's a hurricane in all kinds of ways.